12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Verslagen reacties uit Politiek Den Haag... na het overlijden van oud-premier Wim Kok. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt hem een toonbeeld van integriteit. Premier Mark Rutte omschrijft Kok als volkomen betrouwbaar... volkomen integer en altijd gericht op een oplossing. Koning Willem-Alexander schrijft op Facebook dat Nederland de oud-premier veel dank is verschuldigd. Wim Kok was premier van de Paarse kabinetten tussen 1994 en 2002. Daarvoor was hij minister van Financiën, fractievoorzitter van de PvdA... en de eerste voorzitter van de vakcentrale FNV. Wim Kok overleed aan een hartkwaal in een ziekenhuis in zijn woonplaats Amsterdam. Hij was 80 jaar oud. De Amerikaanse president Trump wil het verdrag met Rusland over kernraketten... voor de korte en middellange afstand opzeggen. Volgens Trump houdt Rusland zich niet aan de afspraken. Een toelichting gaf hij niet. Alleen als Rusland en China een nieuw verdrag willen sluiten... schrapt hij zijn plannen. Het INF-verdrag is in 1988 gesloten door de Amerikaanse president Reagan... en de leider van de Sovjet-Unie Gorbachev. Het verbiedt het bezit, produceren en testen van deze raketten... die vanaf de grond worden afgeschoten. Acteur Ilko Smits van toneelgroep Amsterdam... heeft vanavond de Paul Steenbergen-penning gekregen. Collega-acteur Jacob Derwig overhandigde hem de penning... na afloop van de voorstelling uit het leven van marionetten... waarin Smits een van de hoofdrollen speelt. Smits mag de penning ook weer op een zelfgekozen moment doorgeven... aan een zelfgekozen acteur. En dan voetbal. In de Eredivisie heeft PSV vanavond zijn negende duel beslissend gewonnen. In Eindhoven werd het 6-0 tegen Emmen. Excelsior boekte zijn derde zegen van het seizoen. De Rotterdammers versloegen thuis Vitesse met 2-0. FC Utrecht won thuis van AZ met 2-1... en Ajax won beslissend van Heerenveen met 4-0. Tot slot het weer. Het klaart op en het kwik daalt vannacht naar zo'n 8 graden aan zee tot 4 in het binnenland.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 Alors, à votre demande répétée encore une fois. fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.